Hiermee overtreedt Iran de afspraken uit de atoomdeal uit 2015. In ruil voor minder economische sancties beperkt het land de nucleaire activiteiten. Maar omdat Amerika uit deze deal stapte, acht Iran zich er niet meer aan gebonden. De VS heeft meteen extra sancties opgelegd, onder andere aan zonen en de stafchef van Ayatollah Khamenei. Tientallen boeren hebben afgelopen avond met trekkers geprotesteerd... bij het politiebureau in het Groningse Zuidhoorn... tegen de arrestatie van een boer uit de buurt. Ze vertrokken na anderhalf uur na een gesprek met de politie. De boer werd eerder vandaag door de politie aangehouden... omdat hij twee rechercheurs had vastgehouden in zijn huis. Die waren daar vanwege een onderzoek. Waarover dat onderzoek gaat wil de politie niet zeggen. Op sociale media wordt gezegd dat het gaat over het incident van een paar weken geleden... tijdens het boerenprotest waarbij een boer een politiepaard aanreed. Mensen die verdacht worden van fraude met kinderopvangtoeslag krijgen meer lucht. De gezinnen hoeven van staatssecretaris Snel voorlopig niet meer bang te zijn voor loonbeslag of dwanginvorderingen. Ook komen gezinnen nu in aanmerking voor een betalingsregeling omdat nog maar de vraag is of er wel in alle gevallen moedwillig is gefraudeerd, zoals de Belastingdienst denkt. Het gezamenlijke vermogen van de 500 rijkste Nederlanders is in een jaar tijd met ruim 10% toegenomen, blijkt uit de jaarlijkse quote 500. Ook telde Nederland nog nooit zoveel miljardairs als nu. Het zijn er volgens het blad 37, zes meer dan vorig jaar. Lijstaanvoerder is net als vorig jaar Charlène de Carvalho Heineken met een vermogen van 14,2 miljard. Het weer vannacht mogelijk wat regen en in opklaringen kans op mist. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Overdag bewolkt en later vooral in het noorden regen.